Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een huis om in te wonen, geld om van te leven en een beter klimaat. Dat zijn de drie dingen die jonge kiezers het belangrijkst vinden... zeggen ze tegen onderzoekers van Ipsos. Met nog 19 dagen te gaan tot de verkiezingen vroegen ze aan mensen wat zij nou de grootste thema's vinden deze verkiezingen en wie ze zien als premier. Deze drie staan bovenin de lijstjes. We hebben gezegd dat we Nederland willen veranderen. Dat morgen beter kan zijn dan vandaag. Ik ga door en wij gaan door. Nou, als het aan de kiezer ligt, komt Omtzigt, Timmermans of Jessil Gus dus in het torentje terecht. De actualiteit speelt trouwens niet echt een rol. Tijdens de campagne gaat het veel over de oorlog tussen Hamas en Israël. Maar mensen laten hun stem er niet door bepalen. En goed nieuws als je zo met de trein naar werk of studie moet. De NS denkt dat ze vandaag bijna alles weer volgens de normale dienstregeling kunnen laten rijden. Gisteren werd die in de war geschopt door de storm. Alleen rond Roermond zijn er nog problemen op het spoor. En de politie in Schiedam is op zoek naar de bestuurder van een auto. Die knalde vanochtend tegen de vangrail. Meerdere brandweerauto's, ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Maar toen ze aankwamen bleek dat er niemand meer in die auto zat. En Ajax heeft eindelijk weer eens gewonnen in de eredivisie. De inhaalwedstrijd tegen Volendam werd 2-0. Is dit hem dan voor Ajax? Ja, daar is hij. Steven Bergwijn. Hoekschop Berghuis. Akbom en nu is het wel raak. 2-0 in de beslissing. Ajax is door de overwinning van de laatste plaats af. Ze staan nu 15e. Hun laatste overwinning in de competitie was bijna drie maanden geleden. En het weer nog. tover je regenpak en paraplu maar weer tevoorschijn. Vanochtend veel wind, wolken en buien. Smiddags dan is het vaker droog en er zijn soms zelfs wat opklaringen bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israëlische vliegtuigen hebben ook vannacht weer doelen in de Gazastrook gebombardeerd. Ze bestookten vooral het noorden en midden. Ook hebben grondtroepen Gaza-stad inmiddels omsingeld. Volgens Al Jazeera is er vannacht ook gebombardeerd in de omgeving van het Al-Quds ziekenhuis. De Amerikaanse minister Blinken komt vandaag voor de derde keer in een maand tijd naar Israël. Hij gaat waarschijnlijk pleiten voor een humanitaire gevechtspauze. Bij een brand in een revalidatiekliniek voor drugsverslaafden in het noorden van Iran... zijn vanochtend zeker 26 mensen omgekomen. 18 mensen raakten gewond en er worden nog 5 mensen vermist. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer, vanochtend veel regen, vanmiddag in het binnenland wat vaker droog... en het wordt zo'n 11 graden. As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And she said losing love is like a window in your heart Everybody sees you're blown apart Everybody sees the wind blow I'm going to Graceland Memphis, Tennessee I'm going to Graceland empty sockets.